12 uur. Levi van Eck met het NOS-journaal. De politie heeft vannacht een groot illegaal feest beëindigd in Halfweg, een dorpje in de Haarlemmermeer. Iets na middernacht bleken veel mensen richting het gebied te gaan. De politie schat dat er zo'n 400 tot 500 mensen waren. De politie riep mensen op te vertrekken. De meeste luisterden, maar 50 mensen wilden door met feesten. Zij werden door agenten verjaagd met hulp van politiehonden. Een man uit Haarlem werd aangehouden omdat hij niet luisterde en agenten uitschold. Burgemeester Hamming van Zaanstad roept ketens als Blokker, Hema en Xenos op... om geen messen meer te verkopen aan jongeren tot 16 jaar. Zijn oproep volgt op het besluit van Action om een leeftijdsgrens in te stellen. De politie had de winkelketen erop gewezen dat jongeren er regelmatig messen kopen... waarop Action een verkoopverbod instelde voor jongeren onder de 16. Volgens de burgemeester van Zaanstad merkte de politie direct dat er minder messen op straat waren. De Britse oud-premiers Tony Blair en John Major roepen het lagerhuis op... om niet akkoord te gaan met de brexit-aanpassingen van premier Johnson. Die, die, die presenteerde woensdag een wetsvoorstel... waarmee de Britten eenzijdig aanpassingen kunnen doen... aan het algesloten uittredingsakkoord met de EU. De twee premiers zijn bang dat het voorstel een handelsakkoord met de EU in gevaar brengt. Ook Johnsons voornemen om zich niet aan de afspraken over de grens met Ierland te houden... baart ze grote zorgen. Katten grijpen jaarlijks miljoenen beschermde vogels... en moeten daarom buiten worden aangelijnd, zeggen biologen en juristen tegen Nieuwsuur. De Tweede Kamer is niet voor een straatverbod voor katten... en dus willen de ecologen en juristen dat de rechter zich erover uitspreekt...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 Zandvoort. ZFM Zandvoort. rising mistake Someone gives me love and I throw it all away Tell me have I gone insane Talking to myself but I don't know what to say Cause you let go and now I'm holding on I guess you don't know what you it's too late.